Vijf uur. Dit is Maud met het NWS Journaal. Ajax-voetballer Abdelhak Nouri ligt niet meer op de intensive care. Hij is verhuisd naar een afdeling van het ziekenhuis in Amsterdam die medium care heet. De situatie van de 20-jarige voetballer is nog steeds onveranderd. Wel ademt hij zelfstandig. Nouri moest ruim drie weken geleden gereanimeerd worden als gevolg van hartritmestoornissen. Dat gebeurde tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. Hij heeft ernstige en blijvende hersenschade. De ouders van de doodzieke Britse baby Charlie staan opnieuw voor de rechter. Ze willen hem thuis laten sterven. Gisteren maakte de vader en moeder bekend dat ze de juridische strijd om hem te laten behandelen in Amerika staken. Ze zien ervan af omdat het daarvoor te laat is. Het kind van bijna een jaar heeft een ernstige aandoening en zou veel lijden. Het ziekenhuis wil niet dat Charlie naar huis gaat. Hij ligt aan de beademing en die apparatuur kan niet zomaar thuis worden neergezet. In twee casino's in Hezen en Castricum zijn gokautomaten mogelijk gemanipuleerd. Volgens opsporingsdienst Fiat zit er schommelsoftware in de apparaten... waardoor het prijzengeld niet naar de spelers ging, maar naar de beheerders. Een vrouw van 32 is opgepakt. Haar vader wordt ook verdacht. De Belastingdienst ontdekte de fraude omdat de aangifte van de kansspelbelasting lager was dan gemiddeld. En daardoor is de fiscus mogelijk 650.000 euro misgelopen. Op het station van Roosendaal is een beveiliger van de NS geschopt en met de dood bedreigd. Hij sprak een wildplasser aan en vroeg naar zijn identiteitsbewijs, maar die weigerde dat te laten zien. Ook was hij niet ingecheckt. Toen de beveiliger tegen de man zei dat hij het station moest verlaten, ging het mis. De beveiliger heeft aangifte gedaan. Het weer in het oosten nog kans op buien. Vanavond overal opklaringen en het blijft vannacht droog. Morgen geregeld zon en tot de avond droog. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Donderdag weer kans op buien. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A7 Zaandam richting Horen tussen Knoopend Zaandam en Purmerend 10 minuten vertraging. Op de A12 Den Utrecht voor Zevenhuizen 5 minuten.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré la rumba veo que no siempre cantaré. Cuando se inma de dolores, cuando se quema amores, cuando se inma su vela, cuando se inma la dolores, cuando se inma de dolores, cuando se quema dolores, cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolores.